met het NOS Journaal. De uitstoot van stikstof door de landbouw is 25 zegt het Mestdagfonds. Een fonds van de zuivelsector. De RIVM gaat uit van 46 waarmee de boeren in vergelijking met bijvoorbeeld het verkeer... en de industrie de grootste veroorzaker van stikstof zijn. Boeren vertrouwen die officiële rekenmethode niet. Volgens het Mestdagfonds is de uitstoot door boeren veel kleiner. Staatssecretaris Visser mag blijven... ondanks harde kritiek van de Tweede Kamer... op de gang van zaken rond de Marinierskazerne. Die zou naar Vlissingen verhuizen... maar gaat uiteindelijk naar nieuw Een motie van afkeuring van de SGP kreeg steun van de hele oppositie... maar na een hoofdelijke stemming werd de motie verworpen. De staatssecretaris bood in het debat Zeeland en de Kamer haar excuses aan. Rond deze tijd zijn op veel plaatsen in Duitsland herdenkingen van de terreuraanslagen in Hanau. Gisteravond schoot een rechtsextremist in twee shisha-lounges in totaal negen mensen dood, allemaal met een buitenlandse achtergrond. Op het centrale plein in Hanau is een bijeenkomst met president Steinmeier. In Berlijn is er een herdenking bij de Brandenburger Tor. Bij voetbalwedstrijden wordt een minuut stilte gehouden... en carnavalsoptochten besteden aandacht aan wat er is gebeurd. Nederlanders die op vakantie gaan naar Turkije... hebben vanaf volgende maand geen toeristenvisum meer nodig. De visumplicht vervalt op 2 maart voor mensen uit Nederland... en een aantal andere Europese landen. Turkije wil zo meer toeristen aantrekken... en ook de economische en culturele banden met Europa aanhalen. De Rijksrecherche onderzoekt het handelen van de politie rond een incident bij een zorginstelling in Wageningen. Daarbij kwam gisteravond één bewoner om het leven en twee begeleiders liepen steekwonden op en moesten naar het ziekenhuis. Volgens de buurtbewoners duurde het lang voordat de politie kwam en kreeg een man die 112 belde te horen dat er geen politieauto's beschikbaar waren. De politie in Wageningen zegt dat serieus te nemen en is daarom ook een eigen onderzoek begonnen. Het weer vanuit het westen tijdelijk veel regen met kans ook op zware windstoten. Later vanavond opklaringen en de temperatuur daalt naar een graad of drie. Morgen is het droog, vooral ochtends wat zon en een graad of negen. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeers. is van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat in totaal 100 kilometer file. De files met de meeste vertraging staan op de A4 van Amsterdam naar Den Haag... tussen Nieuw-Vennep en Dorp 20 minuten oponthoud... Op de ring van Amsterdam tussen afrit en Amsterdam Slotervaart een kwartier. En 200 Amsterdam richting Halfweg. Tussen de aansluiting met de ring en Halfweg 10 minuten. Op de N207 Hillegom richting Alphen aan de Rijn.